7 uur. moet met het NWS Journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut brengt volgens deskundigen het oplossen van misdrijven in gevaar als het een aantal specialismen afstoot. Het plan is om verf, haar en handschriftonderzoek te schrappen en aan externe partijen over te laten. Volgens deskundigen gaat zo veel waardevolle kennis verloren. De Tweede Kamer had vandaag een hoorzitting over de bezuinigingsplannen van het NFI. Bij nieuwe protesten in de Amerikaanse stad Ferguson zijn volgens lokale media schoten afgevuurd. Daarbij zijn twee agenten gewond geraakt. Gisteren stapte de politiechef van de stad op vanwege een, kritisch rapport over racisme in het politiekorps. Vorig jaar augustus werd een zwarte tiener in Ferguson doodgeschoten door een agent, waarna er maandenlang rellen waren. Opnieuw zijn er beveiligers van de Amerikaanse president Obama in opspraak. De Secret Service onderzoekt of twee beveiligers dronken waren... toen ze met zwaarlichten door een afzetting bij het Witte Huis reden. De afzetting was geplaatst vanwege een verdacht pakketje. De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest... met dronken beveiligers van de president. 21 hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib en Pax Christi... zeggen dat de VN faalt bij de hulp aan de Syrische bevolking in de burgeroorlog... In een rapport stellen ze dat ondanks internationale hulpafspraken het aantal doden en vluchtelingen alleen maar toeneemt en hulpverleners steeds moeilijker hun werk kunnen doen. In het rapport staat dat er vorig jaar 76.000 burgers zijn omgekomen. China is voor Nederlandse provincies de meest populaire buitenlandse bestemming voor een handelsmissie. Alle provincies zijn er de afgelopen vier jaar wel een keer geweest, in de hoop deuren te openen voor het bedrijfsleven, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. De provincies doen bijna geen andere landen aan voor een handelsmissie. Het weer, nu nog temperaturen rond het vriespunt en in het oosten en noordoosten kans op mist. Later gaat de zon voorop schijnen en wordt het 10 tot 13 graden.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 A7 richting Zaandam bij Purmerend 5. A12 richting Den Haag tussen Reewijk en Zevenhuizen 3 kilometer. En op de A20 richting Gouda tussen Maasluis en het knooppunt Ketelplein 3 kilometer. Komt er uitgelopen werkzaamheden bij het eh, knooppunt Ketelplein, maar ze zijn er nu klaar.